Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de mislukte onderhandelingen tussen de VS en Iran... heeft gastland Pakistan de twee landen opgeroepen zich toch te houden... aan het tijdelijke bestand van twee weken. De Pakistaanse minister van Buitenlandse Zaken zei nog altijd te hopen... dat de landen hun positieve instelling behouden... om te komen tot een duurzame vrede en welvarendheid voor de hele regio en daarbuiten... De twee landen konden het onder meer niet eens worden over de heropening van de straat van Hormuz en het Iraanse kernprogramma. In Tilburg zijn vannacht vier zwaar beschadigde auto's op straat gevonden... zonder een spoor van de bestuurders. De voertuigen stonden volgens Omroep Brabant honderden meters van elkaar vandaan... met de deuren nog open. Ook lagen er veel onderdelen op straat. Rond twee uur hoorden buurtbewoners harde knallen. Getuigen zouden mensen hebben zien weggaan bij de zwaar beschadigde auto's. De politie doet onderzoek. In de Duitse plaats Wiesmar hebben ruim 150 mensen geprotesteerd tegen het besluit geen reddingspogingen meer te ondernemen voor een walvis die daar voor de kust is gestrand. Het dier ligt inmiddels 13 dagen in de baai van Wiesmar en er is meerdere keren geprobeerd om hem terug in zee te krijgen, maar dat is niet gelukt. De bultrug is inmiddels verzwakt en de autoriteiten zien geen mogelijkheden meer om hem te redden. De betogers verwijten de autoriteiten nalatigheid. Als eerste Europese voetbalclub op het hoogste niveau... heeft Union Berlin een vrouw als coach aangesteld. Bij de Duitse club werd trainer Baumgart gisteren ontslagen... na de zoveelste nederlaag. De 34-jarige Marie-Louise Eta volgt hem op.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 And a special welcome as well for our English-speaking listeners und ein herzliches Willkommen an unsere deutschen Zuhörer, die in unserem schönen Dorf Zandvoort Urlaub machen. Zoals u op de ZFM Jazz Facebookpagina en op mijn eigen Facebookpagina hebt kunnen lezen... draai ik deze uitzending weer een gezellige mix van mainstream jazz. U kunt luisteren naar Johan Clement Trio met Ronnie Verbiest op accordeon... Sammy Davis samen met het orkest van Count Basie... Chad Baker, Mel Tormé, Miles Davis, Nina Simon en Philip Catherine. Om er maar een paar te noemen. Met andere woorden, weer een gezellig programma voor de zondagochtend... met voornamelijk mainstream jazz uit binnen- en buitenland. Dus relax, schenk nog een kop koffie in en geniet de komende twee uur weer van een swingende ochtend met heerlijke jazz. Ik begon deze uitzending met het nummer met de toepasselijke titel Come Sunday door John Lewis, die we dadelijk verderop in het programma nog met een Modern Jazz Quartet horen, maar hier solo speelde op zijn cd Afternoon in Paris, opgenomen op 29 november 1979 in de studio des Champs-Élysées. Alweer genoeg gepraat, we gaan door met muziek. En wel, we zakken even naar het zuiden en komen uit in België... waar Johan Clement met zijn trio... met Ronnie Verbiest op accordeon... Bart de Nulf op bas en Luc van den Bos op drums... <clears throat> een nummer spelen van hun cd uit 2015. De cd getiteld I Remember Johnny Meyer. En het titel van het nummer is Linger a While. En dat was Ronnie Verbiest accordeon met het Johan Clement Trio. De eerste vocale bijdrage deze ochtend komt van Sarah Vaughan. Eh, Sarah Vaughan en haar trio bestaande uit Jimmy Jones piano... Richard Davis op bas en Roy Haynes op drums. Het gaat om een LP uit 1957 getiteld Swinging Easy. Luistert u naar het nummer Words Can't Describe. describe the way that I feel for you. Words can't describe the dream. Sarah Vaughan. Words can describe. Eh, we gaan naar iets meer geluid toe en luisteren naar de tenor en sax van Sonny Stitt. Het is een opname gemaakt eh, in de Keystone Corner in San Francisco in september 1981. En het album was getiteld Just in Case You Forgot How Bad He Really Was. Sonny Stitt wordt bijgestaan door Cedar Wilton op piano... Herbie Lewis op bas en Billy Higgins op drums. Everything Happens to Me. Ja, Sonny Stitt. Eh, we gaan door met de eerste Nederlandse artiest van vandaag. En dat is eh, Tom Beek, de alt-saxofonist. En eh, tenor ook. We hebben Tom vaak bij de kocht gezien... bij de concerten van Jazz in Zandvoort. Trouwens, ook vanmiddag is er weer een concert... maar dat is helemaal uitverkocht. Dus mocht u denken... god, ik had nog zin om naar Zandvoort, naar Theater de Krocht te gaan. Eh, jammer genoeg, het is weer zoals gewoonlijk bomvol. En dat is natuurlijk op zich een goed teken dat eh, jazzconcerten georganiseerd door Hans uh, Rijmers en zijn team... dat dat nog steeds zo goed bezocht is... dat praktisch ieder concert een volle zaal heeft. Goed, dat even daar gelaten. Maar we gaan nu luisteren naar Tom Beek met zijn nummer van het album Bliss August in Amsterdam. Dat waren de klanken van alt-saxofonist Tom Beek... met begeleiding op de piano door Mike Baudet. Eh, het wordt weer tijd voor wat vocaals en daarvoor heb ik nu klaarstaan Sammy Davis Jr. Een eh, opname uit maart 1965 en het album is getiteld Our Shining Hour... En we horen Sammy samen met de band van Count Basie. Dus dat staat altijd weer, eh, dat staat altijd weer eh, synoniem met fantastische big band muziek. Luistert u naar Blues for Mr. Charlie. Charlie is a mournful refrain. It was born out of suffering, misery, and pain that came across oceans to plantation farms where mother's little babies were torn from their arms. Whoa, blues for Mr. Charlie is killing his soul for the way he betrayed human beings for gold. And now his dreams haunt him wherever he roams. And the harvest he is reaping are the seeds he has sown. Oh, blues Mr. Charlie. He can't comprehend for the reason some boys want to grow into men and want unity in this land of the brave and the home of the free. Blues for Mr. Charlie. Why can't you see? We're singing these blues for you, Mr. Charlie. Cause we gotta be free. They'll walk with our heads high in true dignity in this land. Mr. Charlie. Yeah, baby. Blues for Mr. Charlie. Whoa. ZFM Jazz. Ja, dat was Blues for Mr. Charlie bij Sammy Davis. Eh, we gaan door met eh, een leuke combinatie, namelijk de Dave Brubeck Trio, not quartet. En dat bestaat dan uit Dave Brubeck piano, eh, Jack Six op bas en Alan Dawson op drums. Samen met Jerry Mulligan op sax. Een live opname uit eh, november 1970 opgenomen at de Berlin Philharmonic. De album beslaat eh, twee cd's. <clears throat> en we gaan luisteren naar een eh, klassiek nummer... Basin Street Blues. Ja, de klanken van het Dave Brubeck Trio samen met uh, eh, gastsoles Jerry Mulligan. Met een overbekend nummer Basin Street Blues, maar heerlijk swingend uitgevoerd. Eh, ik ga wat draaien, een pianist die u misschien niet zo bekend voorkomt. Getiteld Konrad Paskutski. Eh, Konrad was geboren in Western Australia en verhuisde in 2009 naar Miami. Eh, deze, dit, album waarvan ik het nummer ga draaien... is opgenomen in 2018. De naam van het, album was, eh, van het album is Night and Day. En Conrad op piano wordt begeleid door Dylan Shamat op bas... en Doug Marcus op drums. Luistert u naar zijn interpretatie van het nummer In Still of the Night. en dat was dus uh, Konrad Paskutski. Ik hoop dat als het de kennismaking voor u was... Eh, eh, u ook net zo genoten heeft als ik van deze virtuoos op de piano. we gaan weer door met iets van eigen bodem. Het Ruud Jacobs Frits Landersbergen sextet. Frits die trouwens ook vanmiddag weer te horen is in De Kocht... En wel bij het kwartet Michel Tuinman. Getiteld eh, het concert Celebrating the Trombone. En naast Michel horen we ook eh, vanmiddag Jochem Braat. De zoon van eh, Adrie, de leider van Dutch Swing College. En Jochem is virtuoos op de vleugel. Edwin Corsilius op bas en Frits Landersbergen op drums. Maar zoals ik al zei, jammer genoeg voor degene die nog wilde komen. Het concert is uitverkocht. Oké, terug naar uh, het sextet van Ruud, Jacobs en Frits. Eh, die brachten in 2000 een eh, cd uit getiteld Homage to George Shearing, een hommage. En George Shearing, die hebben ze daarvan ingelicht... en die heeft ook nog een kleine liner note op de hoes van deze cd geschreven. Frits, uiteraard op vibrafoon, en eh, wordt verder hoorden we op deze opname Hans Vromans op piano... Jesse van Rullen op gitaar, Ruud Jacobs uiteraard op bas... Hans Dekker op drums en Jeroen de Rijk op percussie. Luistert u naar het nummer I Remember April. Jacobs, Frits Landersberger Sextet. Uh, we gaan eh, luisteren naar Chad Baker. En wel zijn eh, debuut vocal album, wat in 1954 verscheen. Dus we maken even een dip in de tijd. Chad uiteraard op trompet en dus zang. Russ Freeman op piano, Carson Smith op bas en Bob Neal op drums. Van de LP Chad Baker Sings hoort u hier het nummer But Not For Me. They're writing songs of love, but not for me. A lucky stars above, but not for me. With love to lead the way, I've found more clouds of gray than any Russian play could guarantee. I was a fool to fall and get that way. Oh, alas, and also lack a day. Although I can't dismiss the memory of her kiss, I guess she's not for me. <laughs> a fool to fall and get that way. Hi ho, alas, and also lack a day. Although I can't dismiss the memory of her kiss, I guess she's not. Ja, dat waren de trompetgeluiden en de zang van Chad Baker. Eh, ik ga een nummer draaien van eh, de allereerste LP die ik ooit als eh, jong jongetje kocht. En dat was de LP Walking van Miles Davis. Met Horace Silver erbij op piano, Percy Heath op bas en Kenny Clark op drums. En ik heb hier een digitale remaster van Rudy van Gelder... maar de originele LP eh, uit 1957 heb ik ook nog steeds in mijn bezit. Eh, we gaan luisteren van dat album naar You Don't Know What Love Is. En kijkende op eh, het klokje zie ik dat dat ook het laatste nummer wordt van voor de pauze. De pauze met nieuwsberichten en uh, boodschappenberichten.